Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Spaanse resultaten van de Europese stresstest voor banken. Vijf van de acht gezakte banken zijn Spaans. Volgens de minister van Financiën en de Spaanse Centrale Bank hebben de gezakte banken genoeg reserves, maar zijn die ten onrechte niet meegeteld. De vier Nederlandse banken in de stresstest zijn allemaal geslaagd. Nederland heeft de Syrische ambassadeur in Den Haag op het matje geroepen vanwege het aanhoudende geweld in zijn land. Hij kreeg te horen dat het doden van demonstranten ontoelaatbaar is. Ook Nederland dat Syrië journalisten toelaat. Gisteren werd er weer betoogd in Syrië, volgens de oppositie nog massaler dan voorheen. Er zouden 32 doden zijn gevallen. Een van de trouwste medewerkers van Rupert Murdoch heeft ontslag genomen vanwege het afluisterschandaal. Het is Les Hinton die al 50 jaar voor Murdoch werkt. Ten tijde van de afluisterpraktijken gaf hij leiding aan zijn Britse kranten. In zijn ontslagverklaring zegt Hinton dat hij niet van de afluisterpraktijken op de hoogte was. Na 16 jaar heeft Defensie aangegeven waar Dutchbed zeker vijf moslims uit Srebrenica heeft begraven. Dat heeft het tv-programma Nieuwsuur gemeld. De moslims waren op de basis van Dutchbed overleden nadat ze daar hun toevlucht hadden gezocht. Nabestaanden zochten jarenlang vergeefs naar het graf, maar na van... Maar na aandringen van een oud Dutchbetter heeft Defensie nu onder meer een plattegrond vrijgegeven. De zendmast van Loopik wordt stukje bij beetje weer in gebruik genomen. Sommige zenders zijn weer gewoon te beluisteren, andere nog niet. Gisteren woedde er brand in twee zendmasten, eerst Loopik en daarna Smilde. Die laatste stortte grotendeels in. Eigenaar Novek laat vanuit Amsterdam een noodmast overbrengen naar Smilde, maar het kan nog een paar dagen duren voordat die er staat. Het weer, dag begint met wat zon, maar vanmiddag komt er vanuit het westen steeds meer bewolking, gevolgd door regen. Dit wordt, het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het en... Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn flitsers op de A9, Alkmaar-Diemen, tussen Alkmaar en knooppunt Badhoevedorp.